Michel Koenen met het NOS-journaal. President Keita van Mali heeft op de staatstv zijn aftreden aangekondigd. De president werd samen met premier Sissé gegijzeld door rebellerende militairen. Keita zei dat hij niet ten koste van bloedvergieten aan de macht wil blijven. De opstandelingen zeiden eerder dat er geen sprake is van een coup... maar dat de president niet wil luisteren naar zijn volk... en dat hij reageerde met moordpartijen. De buurlanden van Mali maakten vlak voor de toespraak bekend de grenzen te sluiten met het West-Afrikaanse land, waar het al tijden onrustig is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor IJsland aangepast naar oranje. Niet vanwege een toenemend aantal coronagevallen, maar omdat IJsland reisbeperkingen heeft ingesteld. Iedereen die naar het eiland wil, moet twee weken in quarantaine of zich daar twee keer laten testen, wat maximaal zes dagen duurt. mensen die terugkeren uit IJsland hoeven niet in zelfisolatie. Vrouwen die corona hebben gehad kunnen antistoffen in hun moedermelk hebben... blijkt uit onderzoek van onder meer het Amsterdamse Emma Kinderziekenhuis. De antistoffen die overleven hitte, waardoor de melk gepasteuriseerd kan worden... en mogelijk bruikbaar is om coronabesmettingen eh, besmettingen te voorkomen bij risicogroepen. En de melk die zou als ijsblokjes met toegevoegde smaak kunnen worden toegediend. En er geldt een negatief zwemadvies voor de kust van Scheveningen... omdat er maandagavond ongezuiverd afvalwater in zee is geloosd. Dat was nodig omdat de waterzuivering door de grote stroomstoring in Den Haag was uitgevallen. De installatie kon maar acht uur op noodstroom draaien. Het water wordt nu onderzocht om te kijken of het negatieve zwemadvies vandaag nog van kracht moet blijven. Het weer, het koelt af naar 11 tot 14 graden. Ook kan er wat nevel of mist ontstaan. Overdag wordt het overwegend zonnig en droog bij 24 tot 28 graden. In de loop van de avond trekt meer bewolking over het land en gaat het ook af en toe regenen.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 This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. day, day, day, day. for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. hours a day Dit is ZFM Zandvoort.